Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in de Poolse hoofdstad Warschau gezegd... dat Poetin niet aan de macht kan blijven. Hij zei niet wat hij daarmee bedoelde... maar het Witte Huis liet kort daarna weten dat Biden niet opriep... tot een machtswisseling in Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat het niet aan Biden is... om te bepalen of een democratisch gekozen leider aan de macht kan blijven. De Russische president wordt gekozen door het Russische volk, al dus het Kremlin. Meer dan 5000 mensen hebben gisteren kunnen vluchten uit Oekraïnse belegerde steden via humanitaire corridors. Volgens een medewerker van president Zelensky wisten de meeste mensen zo'n 4000 te ontkomen uit Mariupol. Hoe ze de zwaar belegerde stad zijn ontvlucht is niet duidelijk. De havenstad ligt al weken onder vuur. De burgemeester zei in Nieuwsuur dat er al zeker 4000 burgers om het leven zijn gekomen. Sinds de Russen Oekraïne binnenvielen zijn daar al twaalf journalisten omgekomen. Nog eens tien anderen raakten gewond. Volgens Oekraïne werden ze het slachtoffer door het Russische leger. Tot nu toe zouden 56 journalisten zijn aangevallen, onder wie 15 buitenlanders. Een Amerikaan, een Ier en een Russische journalist zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Het Nederlands elftal heeft gisteravond de oefenwedstrijd tegen Denemarken met 4-2 gewonnen. Steven Bergwijn scoorde twee keer. De andere doelpunten waren van Ake en Depay. Christian Eriksen maakte zijn rentree voor de Denen en hij scoorde. Hij kreeg een warm onthaal in de Johan Cruijff Arena. En vannacht is de zomertijd weer ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok een uur vooruitgezet. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds wat langer licht. Het weer, het wordt vandaag een zonnige dag. Vanmiddag is het 12 tot 17 graden en staat er een zwakke noordoostenwind. Ook maandag blijft het zonnig en droog. Het wordt dan tussen de 10 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlems heb je een kwartier vertraging tussen Lisse en de aansluiting met de N207 in 2 kilometer file.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 weet wat je wel en niet wil doen. dan je pa verdient. Jij en je zusje. En zoals je klaar staat, grote broer gaat, eens vlug En als je er bent, dan kan je niet meer terug Blijf nog even wie je bent Groei niet te hard, mijn kleine vent Luister even, kleine heer Het is nu te laat, ik kan niet meer Oh, maar ik hou on the zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer voorbij. Je leest in mijn ogen de twijfel, maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het over is? Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwets. Ook al is het nu of nooit, ik wil, niet zal everybody looks not the finish. We could try to enjoy. Bahala in not the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata wuru wuru not the finish. Eh. Oh. We could try to enjoy. Problem in not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We dance like Luala. Yeah, make We dance like Luala. Yeah, make We dance like Luala other, no other. Dance like no other, yeah, no other. downtown a So I greeted you with a knowing smile When I saw that girl upon your arm I knew she won your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown?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 it I just can't do it without you Tell me, is this fair? Is this the way it's really is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will. you claimed. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way about uh. it, feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should've known better when we came. Around. Should've known better that you were gonna make me cry. And now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. it in this way. Just something feels about uh. it, feeling the feels about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down?